Inmiddels wordt vermogen op veel plaatsen windkracht 10 verwacht. En in het noorden mogelijk windkracht 11. De storm valt bovendien samen met springtij. Door de sterke wind wordt het water extra opgestuwd. Het waterschap Scheldestromen in Zeeland zegt dat als de vooruitzichten zo blijven... er morgenavond uitgebreide dijkbewaking wordt ingesteld. Zo'n 40% van de directeuren van woningbouwcorporaties verdiende vorig jaar meer dan de nieuwe norm van minister Blok, blijkt uit onderzoek van de NOS. Minister Blok wil het salaris van de bestuurders beperken. ondanks werd hij teruggefloten door de rechter. Daarom presenteerde hij vorige week een nieuwe, soepele regeling die volgend jaar ingaat. Afgaand op de gegevens van vorig jaar gaat zeker 38% van de corporatiedirecteuren er volgend jaar in salaris op achteruit. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die de prostitutie aan banden moet leggen. Een krappe meerderheid stemde voor. Door de wet worden hoerenlopers strafbaar. Ze kunnen een boete van 1500 euro krijgen. Vrouwen die uit de prostitutie willen komen krijgen hulp. De Franse Senaat moet nog met de wet instemmen. Edwin de van Zuidewijn heeft nog veel vragen naar het Kamerdebat... over het onderzoek naar hem door de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging. Hij is niet tevreden met de antwoorden die premier Rutte gaf op vragen van de Kamer. Toch denkt de Roy van Zuiderwijn dat er meer openheid zal komen. Het weer is bewolkt en het regent af en toe. Vanuit het noordwesten wordt het weer droog. In de avond en nacht koelt het af tot net boven het vriespunt. Morgen gaat het dus bij zee stormen met zelfs kans op een zware storm en zeer zware windstoten.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 Hallo? Je programma is begonnen. Dat je programma is begonnen. Het is twee over acht. Nou, succes hè. Hij staat open, de microfoon. Oh jee, mijn programma is begonnen. Wat een ellende. Dat gaat niet goed dus. Uh, we zetten hem even op...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 Maar ja, ik zat in de keuken. <laughs> Zeker aan een kopje koffie. En ik zat naar het weerbericht te kijken. Ik dacht van nou, ik heb nog wel even, maar ik had even niet. Dus eh, excuses daarvoor. We begonnen met eh, After Midnight door Eric Clapton. we hebben een mooie week achter de rug. Een week waarin iedereen ons gek probeert te maken... dat de tweede storm eraan zit te komen morgen. En de week dat er eindelijk een foute politicus veroordeeld is tot de zelfstraf.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 And let me tell you something, it was stinking, boy, and it was all kind of disease in there, you know. But it only brought to mind the fact that you can no longer depend on the man downtown to take care of business like he's supposed to, when he's supposed to all of us to get it like it's supposed to be, as far as cleanliness, you know, and safety. We got to get together and do it for ourselves. That's the only way it's going to be done. And you know what I'm talking about? geweldig hoe je een mooi en goed nummer kunt kloten. zijn er weer een aantal van die, uh, ja, moet je het zeggen, amateurs of zogenaamde producers die denken dat ze een nummer wat origineel helemaal goed in elkaar zit, kunnen, eh, ja, echt waardeloos maken. Echt, ik heb er geen andere woorden voor. Dit, wat we nu gaan draaien, is tenminste helemaal origineel. Toch? Overigens oh, is weg. <laughs> Dit moeten we even opnieuw ophalen. Daar is ze. Geniet. Nee. Ik had gezegd, weg daarmee en deze erin. Doe. Ik weet niet wat het is, maar eh, werken doet het niet. Komt waarschijnlijk omdat ik alleen zit. Hier komt ze. Change, zit me echt niet mee vandaag. Eh, ik eh, moet deze dadelijk opnieuw opstarten. We gaan nu luisteren naar... Eh, ja, het publiek is helemaal wild. Een opname van Amnesty International Concert Burn... met Miles Davis, Santana en Robin Ford. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that can ever from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me this car. out the door. I'm looking at my girlfriend, she's just passed out on the floor. I've seen so many things I had never seen before. Don't know Access for All is eh, bij de Provider Monitor van de Consumentenbond zeg, alweer eh, uh, verkozen tot het beste alles in één. Hupsakee, wegwezen. Uh, dat krijg je ervan als je het van het internet pikt. Breakthrough, zei ik, van Queen. Een nummer wat ik ja, echt helemaal te gek vind. ik heb erg weinig gezegd. En dat komt gewoon omdat ik erg weinig te zeggen heb. En ja, dat kan je hebben. Dat je gewoon wat weinig te zeggen hebt. U luistert in ieder geval naar Sjaak Jommans met... Breek door het midden van de week. Ik weet nog steeds niet hoe we dit programma moeten gaan noemen. Maar eh, ik, ben, ik sta open, moet ik zeggen, voor eh, suggesties. Eh, we gaan verder met Led Zeppelin. A Whole Lot of Love. Nee. Waarom niet? Dat gaat niet lukken dus. Nee, wat raar. Nou... Dat eh, is een beetje onbegrijpelijk. Nou, dat moet ik dus eventjes een beetje eh, doorkletsen... terwijl ik hem op een andere manier ga opzoeken. Led Zeppelin, A Whole of Love. En eh, ja, gewoon een, een prachtig nummer, kan niet anders zeggen. Uh, daar komt hij. Daar komt hij.